Financieel woordvoerder Plasterk van de PvdA zei in het programma Met het oog op morgen dat de partijen een sociaal alternatief opstellen voor de ruim 3 miljard euro aan bezuinigingen die het demissionaire kabinet wil doorvoeren. SP-leider Roemer heeft goede hoop dat de vier partijen er samen uitkomen en kunnen laten zien dat er op een andere manier kan worden bespaard. Uit de miljoenennota bleek dat het demissionaire kabinet onder meer wil bezuinigen op de kinderopvang en de zorgpremie wil verhogen. Israël en Hamas hebben mogelijke oorlogsmisdaden in 2008 en 2009 slecht onderzocht. Dat concludeert een panel van de Verenigde Naties. Eind 2008 startte een 22-daagse oorlog tussen Israël en Hamas... waarbij zeker 1400 Palestijnen en 13 Israëliërs om het leven kwamen. Het VN-panel vindt het onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden onvolledig... en niet voldoen aan internationale standaarden. Volgens het panel heeft Israël alleen onderzoek gedaan naar laaggeplaatste legerfunctionarissen en heeft Hamas geen serieuze poging gedaan om mogelijke oorlogsmisdaden te onderzoeken. In de Amerikaanse staat Georgia is een executie uitgesteld omdat de ter dood veroordeelde had geprobeerd zelfmoord te plegen. De man van 31 probeerde zijn polsen en keel door te snijden. Zijn advocaten zeggen dat de zelfmoordpoging de grote angst van hun cliënt voor de executie aantoont. Zijn doodstraf is volgens de advocaten dan ook in strijd met het grondwetsartikel dat vrede en ongebruikelijke straffen verbiedt. De man kreeg de doodstraf voor een drievoudige moord die hij pleegde in 2000 tijdens een overval. Zijn executie is uitgesteld tot vrijdag.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 Al 20 jaar. you the things want me to i just Live. Live. daar ZFM. Shake your body down to the ground. You're the spark that lit the fire inside of me, and you do know that I love it.